Kasper Meijer met het NOS-journaal. De voormalige Russische vicepremier Arkady Dvorkovits heeft de oorlog in Oekraïne afgekeurd. Dat deed hij in een interview met een Amerikaans tijdschrift. Oorlogen zijn het ergste wat je kan overkomen in het leven, ook deze oorlog, zei hij. Dvorkovic is een van de weinige prominente Russen die de oorlog veroordeelt. In Rusland is het verboden om de woorden oorlog en invasie te gebruiken... en critici die volgens het Kremlin valse informatie verspreiden... riskeren een gevangenisstraf tot 15 jaar. Een journaaluitzending van de Russische staatstelevisie is gisteravond verstoord. Een medewerker van de zender liep tijdens de live-uitzending het beeld in met een stuk papier... Daarop stond, stop de oorlog en jullie worden hiervoor gelogen. Het bord was een paar seconden te zien. Daarna schakelde de regie weg. De vrouw is meegenomen door de politie. In een vooraf opgenomen video zegt ze zich te schamen... dat ze heeft meegewerkt aan Kremlin-propaganda. Na Italië, Frankrijk en Duitsland heeft ook Spanje een miljoenenjacht van een Russische oligarch aan de ketting gelegd. In Barcelona werd beslag gelegd op de Valerie van wapenfabrikant Sergei Tsemezov. Het schip is 80 meter lang en zou een waarde hebben van 140 miljoen euro. Volgens de Spaanse premier Sanchez zullen er meer in beslagnames volgen. In het Oekraïnse militaire complex dat zondag door de Russen werd gebombardeerd... lagen geen westerse wapens opgeslagen, dat zegt de VS. Volgens Rusland was het trainingscentrum bij de Poolse grens een legitiem doel... omdat er westerse wapens zouden liggen. De Oekraïnse autoriteiten melden eerder dat 35 mensen bij de aanval om het leven kwamen. Ook zouden er meer dan 130 gewonden zijn. Het weer, de minima liggen vannacht tussen de 1 en 5 graden. In het noorden kans op mist. Komende dag in het noorden en zuidoosten wat neerslag. Verder droog en vooral in de middag veel zon.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 Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike. is voor jou. Ik neem jou niet In a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains.